Wouter met het NWS Journaal. Twee medewerkers van een groothandel in Gouda worden niet vervolgd voor de dood van een winkeldief in 2017. Die wilde vluchten toen hij werd betrapt en daarom waren de personeelsleden op de man gaan zitten in afwachting van de politie. Toen de agenten arriveerden bleek de man niet meer te ademen. Na een paar dagen in coma in het ziekenhuis overleed hij. Volgens het OM was het handelen van de medewerkers geoorloofd. Het ging om een sterke man die zich bleef verzetten, niet voor reden vatbaar was... en mogelijk een gevaar vormde voor de omgeving. Zaanstad zet per direct extra personeel in bij alle beweegbare bruggen in de stad. Het gebeurt nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid had geconcludeerd... dat de veiligheid bij bruggen die op afstand worden bediend onder de maat is. In Zaanstad gebeuren twee ongelukken waarbij iemand omkwam... en twee mensen zwaar gewond raakten. Volgens de onderzoeksraad kan dit overal in Nederland gebeuren. De NS neemt maatregelen tegen de drukte in de pas geopende grootste fietsenstalling ter wereld in Utrecht. Tijdens de eerste dagen na de vakantie was het zo druk dat er in de spitsuren lange rijen ontstonden van fietsers die wilden uitchecken. De NS belooft het uitchecken te versnellen. Nu gebeurt dat nog handmatig. En verder worden er per direct extra medewerkers ingezet. De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is overleden. Hij fotografeerde voor grote bladen als Rolling Stone en Vanity Fair. In 1990 werd hij wereldberoemd met zijn coverfoto voor Vogue... waarop hij vijf jonge modellen samenbracht... onder wie Naomi Campbell en Cindy Crawford. Zijn laatste prestigieuze klus was voor het septembernummer van de Britse Vogue... waarvan Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, hoofdredacteur was. Peter Lindbergh was 74 jaar. Het weer nog vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen.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 Suéltate el pelo, conmigo Date la vuelta, mami perfecta, que bien te ves. Qué bien te ves. la vuelta por mí otra vez. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I wanna show you.